Volgens de president is de strijd tegen het coronavirus nog niet gewonnen. Macron zei wel dat het de bedoeling is dat de kinderopvang en scholen na 11 mei gefaseerd weer open gaan. Horeca, theaters en concertzalen gaan voorlopig niet open. En grote publieksevenementen blijven in ieder geval verboden tot half juli. En dat betekent dat de Tour de France dit jaar niet volgens schema van start kan gaan. De Tour zou eind juni beginnen. Ook de Formule 1-race eind juni gaat niet door. Een van de jongeren die gisteren betrokken waren bij het uitschelden en bespugen van een homokoppel in Amsterdam-Oost heeft zich gemeld op het politiebureau. Het is een jongen van 15. Hij is aangehouden als verdachte en wordt gehoord. De twee mannen werden gisteren onderweg naar de supermarkt uitgescholden door een groep jongeren. Daarna werd de sfeer steeds schimmiger. De politie laat via Twitter weten dat het onderzoek naar andere betrokkenen doorgaat. Zij worden opgeroepen om zich te melden. Minister Ollengren van Binnenlandse Zaken gaat morgen weer aan het werk. Kort na de zomer onderging Ollengren een operatie aan haar bijholtes... maar vanwege complicaties was ze maandenlang afwezig. Haar taken werden overgenomen door staatssecretarissen Knops en Van Veldhoven... Zij werden tijdelijk minister, maar raken die titel nu weer kwijt. In Oost-Afrika is een nieuwe sprinkhanenplaag op komst... mogelijk 20 keer groter dan de eerste plaag. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De sprinkhanen hebben nu al 200.000 hectare aan landbouwgrond in oosten verwoest. Alleen al in Ethiopië heeft de plaag geleid tot een miljoen mensen die voedselhulp moeten krijgen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en droog.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 like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come. like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains.